Clemens Peters met het NOS Journaal. Schaatster Merel Konijn heeft op de Olympische 5000 meter in Milaan... in een spannende wedstrijd zilver gewonnen. In de laatste rit was de Italiaanse Francesco Lollobrigida nog net 1 tiende sneller. Het was de tweede gouden medaille voor Lollobrigida op deze winterspelen. Ze won ook al de 3000 meter. De Noorse Wiklund eindigde op de derde plaats... en Marijke Groenewoud, die de geblesseerde Bente Kerkhoff verving... eindigde op de zevende plaats. Bij de datahack bij telecomprovider Odido hebben criminelen toegang gekregen tot een bestand met de gegevens van ruim 6 miljoen rekeningen. Het gaat bijvoorbeeld om adresgegevens en paspoortnummers. Dat is een ongekend groot lek, zegt deze ethisch hacker. Dat is wel echt een van de grootste datalekken die wij in Nederland kennen. Ik kan me zo niet voor de geest halen een ander bedrijf die zoveel gegevens gelekt heeft. Dus dit gaat in de boeken als, eh, als ja, de grootste, zo niet een van de grootste. De hack werd afgelopen weekend ontdekt. Odido heeft het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE vertrekt uit de stad Minneapolis en de staat Minnesota. Volgens de leider van ICE kan dat omdat er in de staat door de acties van ICE minder criminelen zijn. We've seen a big change here in the last couple weeks. And it's all good changes. With that, I have proposed and President Trump has concurred that this surge operation conclude. ICE en de grenspolitie traden in opdracht van president Trump hard op tegen mogelijke illegale in Minneapolis. En ze doden daarbij tweemaal een burger. En dat leidde tot massale protesten, ook onder republikeinse politici. Tegen ex-profvoetballer en tienvoudig international Romeo C. is drie jaar cel geëist voor het witwassen van bijna 3 miljoen euro. En tegen valsheid in geschriften. De 42-jarige C. werd in 2019 aangehouden op Schiphol met bijna 140.000 euro aan contant geld bij zich. Uit het onderzoek dat erop volgde kwam volgens het OM naar voren dat er tussen 2017 en 2021 vaker geld werd gesmokkeld naar China, waar hij een tijdje speelde. Het weer. Later vanavond en vannacht zakken de temperaturen tot rond het vriespunt. In het noorden kan sneeuw vallen. Morgen veel bewolking en wat regen. Het wordt dan een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Nou, dan ga ik gewoon beginnen. albums eh, die ze vorig jaar hebben uitgebracht... Eh, was dit album van One Clueless Friend. En het eh, nummer wat je hoorde heet Take Deep Breath. En het is van het album State of Being. En dat waren al nummers die ze op de plank hadden liggen. Maar ze besloten in 2025 dit allemaal uit te brengen. Nou, welkom bij deze alternatieve film. Je denkt, hé, hey, waar is die herhaling gebleven? Nou, dat heeft een reden, want we gaan aan het eind van deze week op donderdag... 12 februari beginnen aan een serie met de Rob Akda Awards in de avonturen. Precies op het tijdslot dat Alternative Event bezig eh, is. En dan zijn morgens van Dam en ik, eh, zei de gek, er niet. En we zijn deels ook voor Alternative Event bezig. En deels ben ik zelf ook nog voor een ander clubje bezig. Dus dat heeft er alles mee te maken waarom er dus op die avonden geen alternatieve FM is. Maar trouwens, dit programma wordt weer opgenomen. Want ja, daar hebben we dan weer over nagedacht zodat dit weer op donderdagavond is te horen. Volg je het nog? Ja, dat denk ik wel. En dit, deze situatie blijft tot aan 5 maart. 5 maart gaan we weer gewoon vrolijk verder op die donderdagavond. Zitten er dan dingen in die wij afgelopen donderdag hebben herhaald? Jazeker wel, want bijvoorbeeld dit nummer kwamen we wel tegen... maar dan aan het eind van het eh, eerste uur. Nu helemaal aan het eh, begin. En dat is de Mira met The Danger of Freedom. Chernobyl eh. white berries, of the ocean airborne eh, fishing. Atoms are darting like birds. Mama's, papa's, look how the sky frowns. I feel myself spitting in out. I never wanted sustenance, embraced you with my starving arms. Boy and friend, I can be both, but beautiful must be the opposite of love. for me. Een single van Oliver Aaron heeft hij geloof ik anderhalve weken uitgebracht. Eh, geleden uitgebracht. zeg je. En <clears throat> dat eh, bracht de tijd... Nou, helemaal niet de bracht de tijd, want eh, dat doen we niet aan. Ehm, want, wat wil ik eigenlijk zeggen? Nou, van mijn wijze af. Nee, nee, nee. Ik wilde dus zeggen dat wij dus wel de interviews gaan herhalen. En dat gebeurt dus vanaf... Even kijken. Ehm, half acht, want het is, ja, ik zit nu tussen zes en zeven. Want het is op maandag, zeg ik toch iets met die tijd. Maar goed, ehm, dat is dus in het tweede uur. Daar zit het interview eh, wat ik had met Daphne Holland. En die is van Kafka. En daarachter dan in het laatste uur. En dat is het gesprek wat ik heb eh, gehad met Sylvester Sambros... over de single No Protection. Ook afgelopen donderdag. Maar als je de herhaling hoort... U ik zit eh, toch op donderdag te luisteren. Klopt. Want eh, dit eh, programma is maandag gemaakt. En dat wordt nog een keer op donderdag nog een keer dunnetjes overgedaan. Ja, alleen de herhaling is niet helemaal de herhaling. Daarvoor moet je echt naar de website van altfm.nl. Daar kun je het allemaal terug horen van wat we afgelopen donderdag hebben gedaan. En wil je deze uitzending terug horen... dan moet je gewoon of donderdag van 7 tot 10 luisteren... en anders weer op die website kijken van wat dit programma is. Maar ik zeg je, het is in ieder geval hoofdzakelijk eh, een beetje hetzelfde van wat we hebben eh, gedaan op donderdag 5 februari. Wat hebben we nu eh, laten horen? Dat zijn de met The Danger of Freedom en daarachter dus Oliver Aaron met Cheesy. Dinsdag 3 februari stond in het teken van het optreden van Nana M. Roos. En ik heb me nogal in de uitzending van donderdag 5 februari nogal een beetje druk lopen maken over de tribute en de covercultuur. En dat heb ik mede overgenomen van Pablo van der Poel, die op eh, de sociale media min of meer een discussie is begonnen naar aanleiding van een artikel in het AD. Of die daar zelf ook nog eh, bemoeienis had eh, gehad met dat artikel, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat er het nodige alweer over gezegd is in muziekland. Want de tribute en covercultuur, ja, die leidt een beetje de aandacht af voor hele mooie dingen. Zoals dit mooie nummer van Nana M. Roos. En dat heb ik niet zomaar uitgekozen. Dat nummer, dat is al vanaf 2017 eh, heeft ze dat al gemaakt. Maar ergens, geloof ik, in 2021 of 2022 bij ehm, Diamonds and Lemon Seeds. Dat is het, eh, de EP. Die vind je trouwens ook nergens meer terug. Staat dit nummer nog een keer. Dus laten we hem nog maar eens een keer erbij pakken. Hier is November. just didn't even make sense Even afternoon we were still Hoping for this dream to end back pressed against my back. We never like so much to play, pretend. Happy songs are like the saddest tracks, it seems. Some dreams just never end. dus meer is in tribute- en covercultuurland eh, blijkt dus maar weer. Want wie zit hierachter? Sander van Munster. En wie is dat? Ja, eh, als je in de underground en in de alternatieve muziekscene een beetje bekend eh, bent... dan weet je dat die Sander van Munster ooit nog met No Ninja MI bezig is geweest. Maar dit is een beetje zijn nieuwe geesteskindje. In Loom heet het verhaal... En dit is de eerste single die hij heeft uitgebracht. Once Upon a Time. Want deze week gaat er een nieuwe single komen. En dat eh, is de single Trail. Dus de opvolger van, eh, van deze single. Daarvoor hoorde je Nana M Rose met November. En nog een van die singles die vorige maand is uitgebracht. En een beetje onderbelicht is gebleven. Maar ik vind toch dat die aandacht verdient. Is deze single van Isha en Leave It Is It Was. easy life Followed the rules Eighth grades throughout school Stirring the pot for others Thinking I could find the truth is die behoorlijk wat productiviteit kent... dan is het deze Alex Nieuwland wel. Nieuwland met zijn nieuwe single. En die is nergens op eh, terug te vinden dan alleen op een eh, losse single. Midlife at Sessions zo is het eh, nummer. En ja, daarvoor hoorde je Isha met... Leave it as it was. Um, we gaan gewoon ook vrolijk verder. Want we hebben natuurlijk nog best wat te draaien. Dit komt ook uit de uitzending van afgelopen donderdag. En dat is Femi. En dat uh, nummer dat heet Hals. And I've been trying to get to sleep Hoped I wouldn't feel guilty for something Something I shouldn't be. Oh, but you looked at me like there's nothing else to see. Your infatuated eyes melt holes into the sheets. Oh, I you. ook meteen de titel van het album wat hij in april gaat uitbrengen. Coyote King of the Island. En daarvoor hoorde je Femi met Holtz. En ook zij heeft een single uitgebracht met, ja, geloof het of niet... Ook met Coyote erop. Ja, eh, zo kan het eh, lopen in dat, eh, dat opzicht. Dus het is maar om het even in dat verhaal. We gaan even verder, want we hebben natuurlijk nog iets liggen van een dame die bezig is. En dat zeggende heeft ze een crowdfunding op actie opgestart. Die is inmiddels afgerond, want ze heeft inmiddels dat eh, benodigde bedrag bij elkaar om haar eigen soloalbum te maken. Maar ze maakte ook onderdeel uit van Harlem Lake. Die band die bestaat niet meer. Want het was een bluesband waar Janne Timmer, want daar heb ik het over, eh, de frontvrouw van was. En ook een tijdje eh, ja, nadat ze eruit was gestapt... heeft een ander dat op overgenomen. Maar die band die bestaat niet meer. En dus is uiteindelijk Janne Timmer zelf doorgegaan. Nou eh, gaat het mij een beetje te ver om die demo-versies die ik eh, nog steeds ergens heb... om die te laten horen van, van, haar, van haar werk. Van haar werk wat nog uit moet gaan komen. Vind ik niet zo netjes. Dus dan draaien we gewoon nog dit nummer van Harlem Lake. En dat is Fooled Again. sun, letting the sun shine. A boy is a tune, letting a song to rhyme, and I know I got it all. He said he felt like a pilot without his plane, so I learned to fly. But then he took off anyway. Now I'm tiger myself. malen bij ons eh, geweest. Het eh, begon eigenlijk ergens in 2017 zo'n beetje. Toen vormden ze een onderdeel van een showcase. Waarbij ook Tibi Florissen en Michel... en dan moet ik even nadenken... hebben erbij waren... En deze Lisetta Viva deed toen mee. En dat was de eerste keer dat ze hier in eh, deze studio was. En dat gebeurde in, in 2020 nog een keer. En dat was een van de weinigen eh, die toen eh, hier bij ons over de grond kwam. Want het was namelijk het COVID-jaar. Eh, waarin wij allemaal anderhalve meter afstand moesten bewaren. En uiteindelijk heeft zij hier ook gespeeld in 2020. En dan was er ook nog ergens volgens mij in 2022 of 23, daar wil ik vanaf zijn... dat ze hier met Django Triennes hier speelde. En dat was keertje nummer 3. En de laatste keer was in augustus 2024 tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En toen was deze Lisa de Viva nog een keer te gast. Maar er komt een vijfde optreden eraan. En dat gebeurt op 26 maart. En dat is dan ook gelijk meteen de eerste 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van 2026. Want door eh, januari zijn wij er niet helemaal aan toegekomen... om hier een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf eh, te doen. Dat had te maken met eh, de wissel tussen Barney Willemsen en met Tom Bruins. Want ja, Tom Bruins wilden we ook zeker niet laten lopen. En dat eh, viel op een donderdag. Waar eigenlijk die 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf had moeten plaatsvinden. Nou, en dat vonden we toch een beetje eh, jammer als we dat eh, dan hadden moeten afzeggen vanwege Tom Bruins. Omdat hij niet uit Noord-Holland komt. Dus daar hebben we gewoon een alternatief FM van gemaakt. Maar goed, dus zij eh, gaat terugkomen. En dan ook weer de eerste 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Waar je denkt van waar is dat gebleven? Nou, dat is er nog steeds. Harlem Lake hoorde je ervoor. Met de overduidelijke stem van Janne Timmer. Want zij komt met solo materiaal. En dat is wel de bedoeling dat dat dit jaar nog uitgebracht gaat worden. Nu is het tijd voor Thin Skin. Dat is het eh, titelnummer van, het, eh, van de EP van Louise met dubbel L aan het eh, begin. En dat staat voor Louise Linkenbach. En zij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Maar zij woont in Nederland al een tijdje. En heeft ook eh, behoorlijk al wat vlieguren gemaakt. Want ze heeft aan de HKU gestudeerd. Ze heeft ook nog meegedaan aan de popcollege tour. Waar onder andere uh, eh, LS en Jacob Drescher deel van uit hebben gemaakt. Nou, dan hebben we het over Thin Skin van deze Louise. say so certainly. My hesitations were nurtured early. My coffee near mm, to hide behind when insincere. Some days I'm tempted to ask for mercy. Here we sit alone together. If you were anybody else, I would talk about the weather, but it's you. I keep it in let the tears flow over my thin skin. Mm. My naked thoughts so often carry questions. apologize if I go in circles. Ooh, soft victory. The to know, and harder still to have achieved. A simple pleasure, so you. this feeling to call upon when I'm alone. And though I hate to watch you leaving, it's on me. I have to learn to let the tears flow over my thin skin. tijdens het nummer al drie keer eh, op het verkeerde been eh, gezet. <laughs> Omdat ik denk van nou het nummer is afgelopen. Maar het is dus niet zo. Eh, het nummer heet Thin Skin. En het is van Louise, voluit Louise Linkenbach. Dit is de nieuwe single van I Took Your Name. allemaal donderdag tussen 7 en 10 allemaal één op één op de radio komt. Ik zit er een beetje dwars doorheen eh, te kakelen. Ehm, dat is nog te bezien, want dit uur duurt even langer. en ehm, heeft ook een technische reden, denk ik. Equilibrium is bijna een onuitspreekbare naam van Isle. En dat is ook meteen het titelnummer van het album. Daarvoor hoorde je I Took Your Name en Two Lions. We gaan een beetje afronden dit eh, uur. En dat doen we onder meer met Fall Out of Bed de single van Mountaineer die afgelopen vrijdag is uitgebracht. Making up buildings in the sky Watch them grow What did it take?